Daarnaast worden ook 68 inwoners van een bergdorpje vermist. Het plaatsje La Pintada werd bedolven onder een aardverschuiving. Dorpsbewoners vertelden dat na dagen van slagregens... de aarde en rotsen met een donderend geraas de heuvels afschoven... en hun dorpje bedekten. In de modderstroom zijn twee lijken gevonden. 400 dorpsbewoners hebben het overleefd. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise wordt naar de Noord-Russische havenstad Moermansk gevaren. Dat heeft de campagneleider op het schip gezegd. De 30 opvarenden zijn door de Russische politie gearresteerd. De Russen enterden de Arctic Sunrise gistermiddag. Greenpeace zegt dat zo'n 15 gewapende kustwachtagenten op het dek landen en de 30 opvarenden arresteerden. Twee van de arrestanten komen uit Nederland. De Arctic Sunrise voerde ten zuiden van Nova Zembla actie tegen olieboringen van het Russische energiebedrijf Gazprom. De burgeroorlog in Syrië is in een padstelling terechtgekomen. En de regering zal oproepen tot een staakt het vuren als er een vredesconferentie komt. Dat heeft vicepremier Jamil gezegd in een interview met The Guardian. Volgens hem is geen van beide kanten sterk genoeg om te winnen. De burgeroorlog duurt al twee jaar en heeft meer dan 100.000 mensenlevens gekost. Jamil zei ook dat de Syrische economie rampzalige verliezen heeft geleden door de strijd. Leiders van de Syrische rebellen hebben herhaaldelijk geweigerd naar een vredesconferentie te komen, tenzij president Assad eerst zou aftreden. Een eerdere Syrië-conferentie in Genève in juni vorig jaar duurde maar één dag en er was geen enkele Syriër bij. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. En soms een stevige zuidwestenwind en minima rond 12 graden.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 Gangnam Style. star. Op, op, op, op, op Gangnam Star. Op, Op, op, op, op. Op Gangnam Star. so lucky. Hey. pull your hair like So I am dead watch, and wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refuse, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Cause now you